Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In een schuur in Berkel en Rodenrijs in de buurt van Rotterdam is na een grote brand een lichaam gevonden. De politie onderzoekt nog om wie het gaat. Het vuur brak gistermiddag uit in de schuur en sloeg daarna over naar een huis met een rieten dak. Het lichaam is gevonden in een auto in de schuur. En de politie denkt dat de brand is aangestoken en heeft twee mannen uit Rotterdam opgepakt. De premier van Spanje is niet van plan om op te stappen. Dat maakte hij net bekend in een persconferentie. hij zei eerder dat hij wilde stoppen als premier omdat er een corruptieonderzoek loopt naar zijn vrouw. Maar daar ziet hij dus vanaf, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Hij heeft gezegd, eh, ik ga toch door, ik blijf het land leiden. Eh, dat onderzoek eh, dat loopt, dat, is, dat heeft ook nog wel een kanttekening. Want woensdag werd dat duidelijk dat het zou komen. En op donderdag heeft die groep die die, dat die rechtszaak heeft aangespannen, heeft direct gezegd van nou, misschien is het het bewijs dat wij hebben geleverd niet zo sterk als dat wij hadden gedacht. Ja, wat onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier ook wordt doorgezet is nog niet duidelijk. Robin van Persie wordt de trainer van Heerenveen. Dat zeggen het AD en de Leeuwarden Courant. De oudspits van onder meer Feyenoord en Oranje gaat vanaf volgend seizoen aan de slag... en heeft een contract getekend voor twee jaar. Van Persie stopte in 2019 als voetballer. En hij is nog altijd de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. En een kat in Amerika heeft er een flinke reis op zitten. Galina zag een openstaande doos en dat ja, deed natuurlijk wat alle katten doen. Ze sprong erin om een dutje te doen, maar het was niet heel handig. Het was een retourdoos die terug werd dichtgetaped en opgestuurd naar een pakketdienst de baasjes van Kalina waren ten einde raad toen ze hun huisdier niet meer konden vinden, zegt deze verslaggever. Six days later, just when they were losing hope, the couple received a stunning phone call. The cat Kalina had been found in a box at an Amazon return center 650 miles away in Riverside, California. Ja, de baasjes van Kalina sprongen meteen in het vliegtuig om hun diertje op te pikken. En ze had eh, zes dagen zonder eten en drinken opgesloten gezeten in die doos. Het weer dan nog. Ja, goede lentedag hoor. Volop zon. Vanavond wordt het wel iets bewolkter en kan het in het oosten nog wat gaan regenen. Maar het stelt niet veel voor. Het is 16 eh, tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar echt heel erg druk is het gelukkig niet op de weg. Er komt wel een ongeluk bij op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Badhoevedorp is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Amsterdam over onder andere de A5, de A10 en de A2. Verder nog een ongeluk op de A7, Den Oever richting Zaanstad.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 om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden. Er zijn nu nog drie NAVO-landen die Rutte moet zien over te halen. Hongarije, Slowakije en Roemenië. De Spaanse premier Sanchez blijft premier van zijn land... ondanks het corruptieonderzoek naar zijn vrouw. Sanchez legde woensdag zijn taken neer nadat bekend was geworden... dat justitie in Spanje gaat onderzoeken... of zijn vrouw zich met haar bedrijf schuldig heeft gemaakt aan corruptie. In Brabant zijn op zeker zes plekken vaten en jerrycans met waarschijnlijk drugsafval gevonden.